over de benoeming van een Amerikaanse adviseur om nieuw straatgeweld te bekend. Hij gaat de Britse regering helpen bij het bestrijden van nieuwe ongeregeldheden. Ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbinders. Politiechef Hansen van Manchester noemt de benoeming van een Amerikaan die 5000 mijl verderop woont een klap in het gezicht van de Engelse politie. In Praag is voor het eerst een homo-optocht gehouden. Duizenden mensen waren op de parade afgekomen. De politie was massaal aanwezig om te voorkomen dat het tot rellen zou komen met tientallen rechtsextremisten. Die scholden de deelnemers uit en riepen leuzen. Er was ook een protesttocht van conservatieve christendemocraten die opkomen voor traditionele normen en waarden. Drie jaar geleden probeerde homo's al een optocht te houden in Tsjechië. Dat liep uit op gevechten met tegenstanders en de politie. Veel inwoners van de Syrische havenstad Latakia zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, zegt een Syrische oppositiebeweging. De hele dag is hevig gevochten in de stad. Zo'n twintig tanks en militairen trokken vanmiddag Latakia in om een eind te maken aan het protest. Er gingen gisteren al duizenden mensen de straat op om het vertrek te eisen van president Assad. Ook in verschillende plaatsen aan de grens met Libanon is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. In het stadion De Veste is voor de wedstrijd van FC Twente tegen AZ een minuut stilte gehouden. Het was ter nagedachtenis aan de twee bouwvakkers die begin juli omkwamen toen het dak van een nieuw te bouwen deel instortte komende weken wordt het nieuwbouw afgerond. Het is de eerste wedstrijd van FC Twente in het eigen stadion in Enschede sinds het ongeluk. De spelers dragen rouwbanden. Het weer bewolkt, plaatselijk een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht veel regen, in de loop van morgen opklaringen bij zo'n 20 graden.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 Your Breakdown op jouw radio, jaargang 21, aflevering 32. Vandaag alweer de 12 augustus van 2011. De lijst deze week bestaande uit 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door Adele, Someone Like You na 17 weken, 16 weken Chris Brown, Benny Benassi, The Beautiful People en 11 weken Save the World van Swedish House Mafia. De snelste stijger die staat voor je klaar. Dat zijn de Crystal Fighters en de Plage. In één keer namelijk 12 plaatsen omhoog. Lady Gaga heeft een slechte week met The Age of Glory. Daarmee zakt ze namelijk 13 plaatsen. En ze heeft een goede week met Judas. Want daarmee staat ze alweer 17 weken genoteerd. En is daarmee de langst genoteerde van allemaal. Slaan wij de grote geschiedenisboeken open der 12 augustus. Zien we dat het vandaag de verjaardag is van Willem II, de voetbalclub uit Tilburg. 1896 zijn ze opgericht. En ook IBM die lanceert een nieuw kantoor- en consumentenproduct, de welbekende PC. in 1985 op 12 augustus is een Boeing 747 van Japan Airlines in bos tegen de Mount Ostuka. En de ramp kost 520 mensen het leven.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 een heerlijke single van de Red Hot Chili Peppers. Een koptelefoon op 10 en gewoon lekker meegieten van die Adventure of Rain Dance Mary. De vierde week dat ze nu in de lijst staan. En ze gaan hoog van uh, eh, 23 naar eh, nummer 18 alweer. En voor die Crystal Fighters op 20 met de Plage. Met 12 plaatsen winst zijn zij de beste van deze week. Nummer 14 is er voor uh, Jennifer Lopez en haar Lil Wayne. I'm Into You in de zevende week omhoog van 21 naar 14. tune. The man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you. Like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young money, young money, young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh, it's too late. It's too late. You got so kennen we Roemenië alleen van de lelijke voetballers. Tegenwoordig ook van de mooie muziek. Net hoorde je al Ina en nu Elena, ook afkomstig uit dat Roemenië, Disco Romance. Na haar achtste week gaat ze omhoog van 20 naar nummer 13. En ook winst voor de, Belgische schone. Het zijn maar twee plaatsen, maar toch, ze zal er tevreden mee zijn. Van 14 naar 12 in de negende week. Kate Ryan en Love Life. Zometeen voor jou nog klaarstaan de nummer 11 in handen van de Black Eyed Peas. Don't stop the party. Hier tussen eh, Kate Ryan hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 en op weg naar jou. Vrije weekend. with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop. in the mood again. After party, party, yeah. Yeah, I keep it happening. Taking shots, whatever, man. Party like a veteran. Music is my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's right, there we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around blocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking, baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. nummer 11 deze week in handen van de Black Eyed Peas. In hun uh, eh, 9 weken gaan ze omhoog en wel van 15 naar nummer 11. het onze tijd geeft om weer even een blik naar achteren te werpen, vinden we op nummer 20 12 plaatsen winst in de vierde week voor de Crystal Fighters en Applause. In plekje hoger vinden we Natasha Benningfield. Pak het of op Sunshine. In de 11e week zak zij van 10 naar 19. Van 23 naar 18 in de vierde week de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Maga. Alexa Jordan, Good Girl. In de tiende week zak zij van 11 naar 16. Van 12 naar 16 in de 12 week gaat Cascada en San Francisco. Vienna, California Kingbed staat nu 14 weken in de lijst en zak van 8 naar 15. Van 21 naar 14 in de zevende week. J-Lo, oftewel Jennifer Lopez en haar Lil Wayne, I'm Into You. Elena Disco Romance in de 8e week van 2017. Kate Ryan Love Life in de 9e week van 14 naar 12. En de Black Eyed Peas Don't Stop the Party. In de 9e week omhoog van 15 naar nummer 11. Mocht dit niet allemaal net even te snel zijn gegaan, heb ik een oplossing voor je. Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst weer op internet. www.cfmzandvoort.nl daar is gewoon alles weer helemaal terug te lezen. Van nummer 40 tot en met 1. En dan zie je bij 9 ook staan David Guetta, Tyre Cruz en Luda oh, Chris. zevende week gaan David Guetta, Ty Cruz en Ludacris omhoog. Van nummer 19 naar 9 en dat alles met hun Little Bad Girl. Mohambi en Nicole Search in Coconut Free vinden we op 8.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 Deze week draaien ze hem om en staan ze opeens op eh, nummer 6. daarvoor een van de grote zomerrits van dit moment. Eh, Don Omar, Danza Corduro. Een plaat die je toch eh, erg lekker doet op de stranden. Mocht het nou lekker zonder weer worden. Het weekend staat natuurlijk weer eh, volledig in het eh, teken van iets heel anders. From the heart of Dutch motorsport, this is Masters FM. Masters FM natuurlijk dit weekend eh, volledig in het teken weer van de Masters, ook op CFM zondag namelijk vanaf 12 tot 2 eh, op deze zender Jaap Kopen met eh, rechtstreeks verslag vanuit de studio en vanaf het circuit. En tussen 2 en 5 nemen Albert-Jan Vos en Rob Harms eh, het stokje over in de studio. En dan kunnen we weer luisteren naar alles wat er gebeurt op en rondom het circuit. En natuurlijk CFM Dex TV, hè? live verslag daar van de Masters of the Formula Military. There's a stranger in bed, there's a pounding in my head. Perry die uh, blikt alvast vooruit naar vanavond. The Last Friday Night. Thank God it's Friday. In haar eh, tiende week blijft ze zitten waar ze vorige week ook zat. En wel op plek 5. Onderweg naar de nummer 1 van Europa. Hebben we eh, nog een nummer 4 te gaan. Die stond trouwens vorige week nog op nummer 2. In de vijfde week zakt hij weer verder weg. Pitbull, Neo, Everjack Nayer, Give me everything tonight.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 naar 2, deze week van 2 naar 4. Misschien volgende week wel op nummer 8, dan gaan ze toch mooi eh, steeds een, eh, een dubbele positie zeg maar, naar beneden. In de 15e week Pitbull, Neo, Everjack en Give Me Everything Tonight. Omwille van de tijd moeten we hem toch afbreken. Het nieuws is onvermijdelijk. Om 5 uur komt het er echt aan. En moeten we gewoon met de volgende verder. De zevende week van 4 omhoog naar 3 zakt wel. Loca People.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 De achtste week gaan ze namelijk omhoog van 3 naar 2. Daarvoor van 3 naar 3 is nou wel een Loca People. En de rekenaars onder ons weten het al. We hadden namelijk nog één blijven. En die zit nog steeds bovenaan de lijst van Europa.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 Ruim duizend supporters.